polder is opgedroogd. Het peil van de Brisbane River, die door de stad stroomt, is twee meter gezakt in vergelijking met de piek van gisteren. Nu het water zich terugtrekt, wordt de schade in Brisbane duidelijk. Er zijn 26.000 huizen ondergelopen en de schade is zo'n 3,5 miljard euro. Premier Gilliard heeft meer militairen naar het getroffen gebied gestuurd. Ze brengen voedsel en hulp, helpen zoeken naar lichamen. Door de overstromingen zijn zeker 19 mensen omgekomen. Het weer bewolkt vanmiddag van het zuidwesten uit regen. Bij een matig tot harde zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen de 8 en 12 graden.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 Trudy Vendrich met het NOS journaal. De Italiaanse justitie begint een onderzoek naar premier Berlusconi en zijn omgang met een minderjarige danseres in een nachtclub. De zaak draait om een 17-jarig meisje dat mogelijk betrokken was bij prostitutie. Ze zou op feestjes van de 74-jarige premier seks hebben gehad met enkele gasten. Later werd ze door de politie opgepakt wegens diefstal. Berlusconi zou toen zijn macht hebben misbruikt om haar vrij te krijgen. De premier spreekt de beschuldiging tegen. In Tunesië wordt opnieuw gedemonstreerd, ondanks de toezegging van president Ben Ali gisteren dat hij zich in 2014 niet opnieuw verkiesbaar stelt. Honderden, mogelijk duizenden mensen zijn op de been in de hoofdstad Tunis. Ze eisen dat de president onmiddellijk vertrekt en zeggen dat de opstand doorgaat. De demonstranten verwijten de president en zijn familie dat ze de staatskas hebben geplunderd. De politie houdt zich nagenoeg afzijdig. Bij de onlusten in de afgelopen weken zijn in Tunesië tientallen mensen omgekomen. De politie Rotterdam-Rijnmond gaat tientallen onopgeloste moordzaken op prostituees onderzoeken. In totaal zijn het zo'n 60 cold case zaken uit de jaren 80 en 90 in Rotterdam, Amsterdam en Groningen. Bij het onderzoek wordt er rekening mee gehouden dat een daarder meerdere moorden heeft gepleegd. Een speciaal cold case team gaat daarom alle zaken vergelijken op opvallende overeenkomsten. Meer dan 200.000 mensen zijn jaarlijks het slachtoffer van ernstig huiselijk geweld. En van iedere tien slachtoffers zijn er vier man. Dat blijkt uit een groot landelijk onderzoek in opdracht van drie ministeries. Vooral